Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeji een kamer blootgelegd... waar mensen moeten hebben geleefd die als slaaf werden gebruikt. De kamer in de Villa Civita Giuliana is maar 16 vierkante meter groot... maar er stonden drie bedden in, twee grote en een kleinere... en in een hoek stonden acht amfora... In zulke vaten werden voorraden opgeslagen. De onderzoekers vermoeden daarom dat er mogelijk een slavenfamilie leefde. Pompeii, ten zuidoosten van Napels, werd in het jaar 79 bij een uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder as. Daardoor is alles erachter gebleven zoals het op dat moment was. Een slachtoffer van geweld en misbruik in de jeugdzorg heeft een zaak tegen de staat verloren. De vrouw van 70 uit Amsterdam werd toen ze vier was ondergebracht bij een pleeggezin in de Achterhoek. Daar werd ze jarenlang misbruikt en mishandeld. Pas na tien jaar werd ze er weggehaald. De vrouw vindt dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld bij de behandeling van haar verzoek om erkenning en compensatie. Maar de rechtbank zegt dat de staat zich terecht beroept op verjaring. De vrouw moet ook de proceskosten betalen, zo'n 3400 euro. Op Mallorca zijn twaalf passagiers gearresteerd... die direct na de noodlanding van hun vliegtuig zijn weggerend. Twaalf anderen worden nog gezocht. Het toestel was onderweg uit Marokko naar Turkije... en moest die noodlanding maken vanwege een passagier die ziek zou zijn. Met hem bleek niets aan de hand te zijn. En veldrijdster Lucinda Brandt heeft de Europese titel veroverd. Ruim negen maanden nadat ze wereldkampioene werd. Ze versloeg in Drenthe de Hongaarse Blanca Kata Bas, die won de zilver. En Jara Kastelein veroverde het brons. Het weer, vooral in het westen en noorden wat regen en een stevige zuidwestenwind. Aan zee soms krachtig. Vanavond en vannacht op meer plaatsen regen en dan gaat het nog wat harder waaien. Morgen trekt de meeste regen weg. Er kan nog een bui vallen. Het wordt een graad of 11 en de wind neemt later op de dag langzaam af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer staat bij Leiden 2 kilometer file.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 Well, I know, I know, I know I'm gonna lose. One, two, three was all a dream, so you disappeared. What did she say? Mm, what you say? Mm, that you only meant well, well, you did. Mm, what you say?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 I'm ready, I'm standing, feeling happy and free. Everyone around me feeling strong. Whatever will happen, whatever may be, we've got your back, my sisters and me. got your back, my sisters and me. van Gangnam Style 같지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 Gangnam Style.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 Zandvoort. tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do Franse kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast 1500, een naaie gevaar. Ze boeren toen toender, ze bleven altijd vrij. quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar.